pensioenakkoord is vrijwel rond. FNV-voorzitter Jongerius gaat ervan uit dat ze morgenochtend met werkgevers en het kabinet een definitief akkoord kan sluiten. Dat zei ze na afloop van overleg met alle aangesloten FNV-bonden. Morgenochtend om half negen is er overleg met werkgevers en het kabinet waarin de puntjes op de i worden gezet. De grootste bond, FNV-bondgenoten, is tegen het akkoord. Ouders van de misbruikte kinderen in de Amsterdamse zedenzaak willen dat ze het woord mogen voeren in de rechtszaal. Staatssecretaris Teven van Justitie wil dat mogelijk maken. Hij werkt aan een wet waarin ouders spreekrecht krijgen. Maar het is onzeker of die wet op tijd klaar is. Teven hoopt nu dat de rechtbank op de wet vooruit wil lopen. Bij de hele oppositie vindt dat de bezuinigingen van het kabinet de zwakste groepen onevenredig gaat treffen. Het Kamerdebat erover spitsen zich toe op de persoonsgebonden budgetten. Volgens de PvdA GroenLinks heeft premier Rutte vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne toezeggingen gedaan. Maar Rutte zegt dat die verkeerd zijn uitgelegd. Volgens zijn neemt het kabinet fatsoenlijke maatregelen om de zorg betaalbaar te houden. Het vliegverkeer in Zuid-Amerika is opnieuw ernstig ontregeld door de vulkaanuitbarsting in Chili. Sinds zaterdag stoot de Pueyue-vulkaan grote aswolken uit. Gisteren werd het luchtruim voor een groot deel heropend, maar vandaag zijn veel vliegvelden in Argentinië en Uruguay weer dicht. De actie Alp du 6 heeft dit jaar 20 miljoen euro opgebracht. Een recordaantal van 4300 Nederlanders deden er mee. Ze fietsten vandaag tot 6 keer toe de Alp du op. De opbrengst gaat naar de kankerbestrijding. Vorig jaar bracht de actie 12 miljoen op. Dan het weer vannacht helder. Lokaal kans op de misbank. Minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen is nog wat zon. Smiddags zal het zuiden daar Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het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 trying so hard You are trying to stretch your mind Build reality and sense into sunrise You see things with your big heart Like flowers, trees, and more than the wind you me release space time You made your peace with me to free me Yeah, I found the system just to thrive It's no pain to please, it's no destiny I Just put feet on the So Go on and step aside And believe the Won't you go to the bars you need. I'm going down right now We're four in the morning Most beautiful girl I've ever seen Going down right now My love is calling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

Take a deep breath and rewind If and let left aside Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone As you end up you leaving violent Shaky, mad and reckless Got you feeling breathless

Ik for a day and night. my ain't something you can set It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with all the night a right fits into with time Hey, hey, Yeah. make my dirty boy get you sick They don't need to make sexy ik Please don't let some shine Make my ik boy get you sick You are the

business. Yeah. 记忆。 Best

Right.

Oh. Thank you.